8 miljoen euro opbrengen. De burgemeester van Waal wordt verordening afgekondigd. Dat is gebeurd in overleg met de politie die vreest voor ongeregeldheden tussen supporters van RKC en aanhangers van NEC uit Nijmegen. De twee clubs spelen vanmiddag om half drie tegen elkaar in Waalwijk. Door de noodverordening die tot middernacht van kracht is, kan de politie preventief fouilleren. Het weer, vannacht opklaringen en kans op mist. Overdag is het zonnig, het wordt 20 graden aan zee tot 24 in Limburg. Na het weekend rustig weer met maandag kans op een kleine bui.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 De eurolanden zullen alles doen wat nodig is om de schuldencrisis te bestrijden. De Europese landen kregen op de IMF-vergadering in Washington kritiek op de aanpak van de crisis. De Amerikaanse minister van Financiën Geithner zei dat het gevaar bestaat voor een run op de banken en een ernstige mondiale recessie als Europa niet met een oplossing komt. Ook China roept Europa op de financiële stabiliteit snel terug te brengen. De instelling voor geestelijke gezondheidszorg die de daal van de schietpartij in Alfa aan de Rijn enige tijd heeft behandeld wil meer mogelijkheden voor gedwongen handelingen. Vooral zwaar schizofrene zorgmeiders als Tristan van der Vlis zouden verplicht medicijnen moeten krijgen. De voorzitter van GGZ Rivierduinen pleitte daarvoor een nieuwzuur. Volgens haar kunnen pillen dit soort patiënten echt helpen, maar is er nu geen basis om ze die gedwongen te laten innemen. In de Spaanse regio Catalonië worden dit weekend voor het laatst stierengevechten gehouden. In de arena van Barcelona komt daarmee komende avond een einde aan een eeuwenoude traditie. Het verbod gaat officieel pas 1 januari in, maar dit weekend zijn de laatste gevechten van het seizoen. Alle kaartjes waren in recordtempo uitverkocht en zijn op de zwarte markt vijf keer zo duur. De burgemeester van Waalwijk heeft een noodverordening afgekondigd. Dat is gebeurd in